7 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De man die verdacht wordt van het verkopen van witte heroïne in Amsterdam... heeft zich zaterdag gemeld bij de politie. Dat schrijft de Telegraaf. Door witte heroïne zijn vorig jaar drie Britse toeristen om het leven gekomen. Zeker twintig gebruikers raakten onwel. Volgens zijn advocaat dacht de man dat hij cocaïne verkocht. Is hij erg geschrokken en ging hij daarom naar de politie. Na het eerste sterfgeval, afgelopen oktober, begon de gemeente Amsterdam een campagne om te waarschuwen voor de witte heroïne. In de regio Rotterdam zijn twee schietpartijen geweest. In Ridderkerk werd gisteravond iemand doodgeschoten. De daders zijn er vandoor gegaan. Eerder op de avond werd in Rotterdam een man van twintig geraakt door één of meerdere kogels. De Rotterdammer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie heeft iemand aangehouden en zoekt uit of hij bij de zaak betrokken is. Steeds meer glastuinbouwbedrijven gaan failliet. Volgens de Rabobank produceren de tuinders de verkeerde producten. De markt is verzadigd. De laatste jaren was er meer aanbod dan vraag, waardoor de prijzen zijn gedaald. De prijsdaling werd nog eens versterkt door de boycott van Rusland. De bank hoopt dat telers de markt goed in de gaten blijven houden en produceren waar de klant behoefte aan heeft. Griekenland wil dat Duitsland bijna 280 miljard euro aan herstelbetalingen doet vanwege de Tweede Wereldoorlog. Het grootste deel zou moeten worden uitgekeerd aan slachtoffers van de nazi's en hun nabestaanden. Zeker 10 miljard zou naar de centrale bank moeten, die in de oorlog werd gedwongen om de Duitse bezetter geld te lenen. Duitsland zegt dat het al genoeg herstelbetalingen heeft gedaan.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 Verderop bij Maarsen staat ook een kapotte vrachtwagen. Daar is de file 3 kilometer en ook daar is een rijstrook dicht. A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. Ook op de A15 richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse 8. A20 Gouden Hoek van Holland bij Overschie 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A27 Breda Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 5 kilometer. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat de langste file. Tussen Ermelo en Amersfoort-Vathorst 14 kilometer.